Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalclub Vitesse gaat in hoger beroep tegen de KNVB. De voetbalbond vindt dat de club niet overgenomen mag worden door een Amerikaanse investeerder. Verslaggever Sander Mazen legt uit waarom. Nou, de KNVB heeft gezegd eh, dat, het, dat de Common Group geen eigen vermogen zou hebben... of niet genoeg eigen vermogen zou hebben maar Vitesse zegt, daar zijn we het niet mee eens. Want er ligt gewoon een bankgarantie van de Common Group van ongeveer 10 miljoen euro voor de komende vier jaar. Dus er is wel degelijk eh, genoeg geld voor eh, de komende jaren. Het gaat financieel niet lekker met Vitesse. Na de inval van Rusland in Oekraïne vertrok de toenmalige Russische eigenaar. En sindsdien zijn ze op zoek naar een nieuwe geldschieter. Het tweede hoofdstuk van de formatie is begonnen. De bedoeling is nog steeds om een nieuw kabinet te vormen... maar de komende tijd gebeurt dat niet meer onder leiding van Ronald Plasterk. Er is een nieuwe gespreksleider, Kim Putters. De kerstverse informateur legt zelf uit wat hij gaat doen. Eh, mijn doel is om de komende dagen, week... heel precies, ook met hulp van een aantal experts... in beeld te brengen waar we het over hebben. En vervolgens natuurlijk het beeld van de fractievoorzitters eh, daarbij op te halen. Want dat is het uiteindelijke doel, dat we met elkaar een beeld vormen ook een gedeeld beeld, of je er nu aan mee gaat doen of niet... maar een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is. Inmiddels is het 85 dagen geleden dat Nederland naar de stembus ging. In 2022 hebben we met z'n allen voor 87 miljoen euro aan statiegeld laten liggen. Blikjes hadden toen nog geen statiegeld, dus die cijfer zit er niet bij. Deze stichting vindt dat er veel meer inleverpunten moeten komen. In supermarkten gaat het goed, maar... On the go, zoals we dat noemen. Dus waar je echt gewoon op het station of op een eh, luchthaven, eh, een festival... daar moeten we echt aan de bak. Het weer dan. Vanmiddag droogt het op. In het zuiden ook wat zon en maxima tussen de 13 en 16 graden. Morgen af en toe regen bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het oplossen, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A44, Den Haag-Amsterdam. Bij Noordwijkerhout gebeurde een ongeluk. Nu heb je 20 minuten vertraging vanaf Oestgeest. Verder naar de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden een kwartier file rijden vanaf afrit Volendam. Tot slot ook nog even snel naar de A27 naar Gorkum.